Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Iran heeft Israël aangevallen. Volgens Israëlische media werden bijna 200 raketten afgevuurd. Iran heeft het over tientallen. Getuigen hoorden explosies in Jeruzalem en Tel Aviv. Iedereen werd opgeroepen om de schuilkelders in te gaan. Daar kunnen ze inmiddels weer uit. Ook onze verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Er komen geen raketten meer neer. Die eh, raketten die eh, kwamen, die kwamen in golven. Eh, het luchtalarm hier is minimaal vier keer afgegaan. En ook vier keer hoorden we de explosies. De schade lijkt mee te vallen hier. zagen op een gegeven moment wel een raket echt inslaan. overigens voor de de goede orde. Dat zag ik op de Israëlische televisie, want ik heb dekking eh, gezocht. Volgens Israël zijn er zeer weinig gewonden gevallen bij de raketaanvallen. Er is nog onduidelijkheid over wat er precies is geraakt. Wel weten we zeker dat een luchtmachtbasis in Israël is geraakt. Diddy krijgt 120 aanklachten van seksueel misbruik erbij. Daar zitten ook minderjarigen bij, want de slachtoffers waren destijds tussen de 9 en 38 jaar oud. Advocaten zeggen dat we niet gek op moeten kijken als er ook andere grote namen komen van medeverdachten. Diddy wacht zijn zaak af in een gevangenis in New York. Hij ontkent alles. En dierenorganisaties waarschuwen voor filmpjes op sociale media waarin dieren worden gered. Vaak worden de beestjes namelijk expres in gevaar gebracht of zelfs mishandeld... om ze daarna dus zogenaamd te kunnen redden. Allemaal voor de views en likes. Het gaat om dit soort video's. Ja, we hebben bijvoorbeeld gezien dat een katje eh, aan de treinrails is vastgebonden en wordt gered. Uh, hond die in een plastic fles eh, tot aan zijn kopje vastzit en wordt gered. Maar ook bijvoorbeeld aapjes die eh, tot hun nek toe in de modder zitten en door mensen worden gered. Voor dieren is het verschrikkelijk stressvol, zeggen de dierenrechtenorganisaties. Ze waarschuwen dat mensen dit niet na moeten gaan doen. Dan nog het weer. Vooral in het midden en noorden vanavond en vannacht regen. In het zuiden is het vaker droog en kans op mist.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 smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Extinction Rebellion met verf wordt gegooid. Zal het allemaal loslopen met Mona Lisa. Ja, luisteraars, dit was natuurlijk eh, onmiskenbaar. Natalie Cole, dochter van eh, Nat King Cole. Met het prachtige Mona Lisa. Ja, nou gaan we eens echt luisteren naar de Bee Gees.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 And I know that it's time you must leave. So, darling, behold. I couldn't dare to wait an extra minute if you don't My darling, be home soon Darling, be home It's soon. not just these few hours But I've been waiting since I toddled praatje met elkaar maken. Nou, niet zomaar een praatje. Dan praten we natuurlijk over de liefde. En zo wordt het ook. We gaan luisteren naar de Righteous Brothers. En dan weet u het al, hè? The Unchained Melody. Righteous Brothers, Unchained Melody. Ik krijg altijd kippenvel. Duif die kippenvel krijgt. Kunt u nou, luisteraars. Als ik dit nummer hoor. Prachtig. Maar dat geldt zeker ook voor eh, het zangwerk van Siep van de Ploeg. Van de kast. Het hart van mijn gevoel is ook het hart van mijn gevoel. De contouren in het land vervagen in de mist. Het schijmer wordt verdrongen de nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan? Dan loop ik naar de kamer waar jouw spullen niet meer staan. Ik pak de eerste krant, ik blader er doorheen en als ik Zet ik te veel voor mij alleen. Ik moet wennen aan de leegte die jij hier achterliet. Ik had zoveel idealen, maar soms is blijven liggen Maar ik voel me uitgeteld Het lichaam lam geslagen Als door de griep geveld In de alledaagse dingen Schuilt een groot verdriet Ik moet opnieuw beginnen Maar zover ben ik nog niet natuurlijk ook van de Carpenters. Close to You. Maar dit was eh, de uitvoering van eh, niemand minder dan Dusty Springfield. Ja, arrest die ik ook zeer bewonder. Die er ook helaas niet meer is. Maar dat geldt ook voor Karen Carpenter natuurlijk. Ik wil geen held zijn, eh, luisteraars.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 Hallo? Hallo? Nee, de beller... Eh, eh, ja, ik had echt een beller luisteren, maar... Hij is er niet. Of, zij is er niet. Ik weet niet wie me belt, maar... Eh, nou ja, dan, hang ik weer op, om het zo maar eens te zeggen. Dan gaan we naar de volgende plaat. hij, hij of zij brengt me helemaal van mijn apropos af, zeg. Hoe kan dat nou allemaal, zeg? Oké, okay, komt hij weer. Nou, ik ga het nog een keer proberen luisteren. Hallo? Nee hoor, het lukt niet. Nou ja, eh, eh, blijf het nog even volhouden, beller. Dan, eh, dan uh, onderbreek ik gewoon de volgende plaat speciaal voor jou. Of, ja, nou, u hebt het gehoord, luisteraars. Live, hè? U hebt het live kunnen horen. Er was een beller. Maar helaas, het systeem laat mij in de steek. Uh, even kijken hoor, dan nou ben ik meteen van me apropos. Hè. Dat is... Kijk, dan gaan we het weer proberen. Hallo? Hallo? Kijk, kijk, kijk, kijk. We hebben verbinding. Kijk, kijk, kijk. Er is hij hoor. <laughs> hey Willem, goedenavond. Ja, goedenavond vriend. Ja. Ik denk, ik, eh, ik zal nog eventjes een belletje geven. Want eh, ja, ik ben natuurlijk hartstikke druk, dat snap je wel. heb jij, druk? En, heb jij druk? Ik dacht, je hebt vakantie. dacht dat je nog vakantie had, man. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ik heb alweer uh, weer, eh, twee dagen zitten, maar liefst. En, uh, oh jee. Ja, ik kan je vertellen dat ik alweer aan vakantie toe ben, hoor. Man, man, man, man. <laughs> ja, is het een zootje bij jullie? Ja, nou, het is een verhaal, was het een beetje, ja, hè, Amsterdam is stoep, maar <laughs> ja, ja, ook wel meer dan dat. Ja, nee, maar dat geeft niet. Ik vind het leuk en het, het trekt mij weer door de avond Nee, nee. Maar, Willem, eh, dat, betekent, dat eh, betekent automatisch, Willem, dat er weer twee boys back in town zijn. Er was eerst maar één boy back in town. Maar nou er zijn, er... twee boys back in town en die andere, eh, dat is dan een eilandmeisje, heb ik gehoord. Oh, ja, die is een Tesschelling of nee, die, Tessel, toch? Uh, Tessel, ja, nee, ja, Tessel. Ja, Tessel. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat klopt. En ik geloof dat we vrijdag, vrijdag zijn we alle drie bij elkaar, dacht ik. Nou, dat is gezellig, man. Ja. En dan maken we er weer een, eh, weer een feestje van, want het wordt wel weer tijd, vind ik. Ja, dat vind ik de hoogste tijd. De hoogste. Het is, eh, ja, nee, goed. Het is de tijd, de hoogste ik tijd. Wil, ik wil er even van mij laten horen. En Ik heb natuurlijk wel een, een me eigenlijk. Oh jee, dat doe ik alleen als er om gevraagd wordt. Oh ja, dat is wel zo. Nou, dan vraag ik er wel eventjes om natuurlijk. en eh, ja, het nummer van, van de Commodores. De Commodores. Dus stil. Stil? Ja, nee, hoef je niet stil te zijn, want zo heet het nummer, stil. Ja, maar dan hoor je niks als het stil is. Jawel, had je goed luistert, jawel, had je goed luistert. Oh. Dan, eh, ja, nee, dan komt het helemaal goed, joh. Dan komt het helemaal goed. Nou, Willem, die eh, ga ik voor je opzoeken straks en dan ga ik hem natuurlijk draaien. Hè, dus, Hartstikke dus, fijn. We gaan eerst even nog op... Ik ga ervan genieten en ik rijd nu richting Zandvoort, dus ah, okay, ik pak hem onderweg wel op. Kom e- goed. Eerst goed, man. Hey, tot vrijdag. Goed, Hoi. Tot vrijdag. Hoi. Hoi. vrede is ver, verder dan ooit. Zo dicht bij huis, rusten de wapens nooit. Wat heeft de angst? ooit vrede worden. Als je nu naar de wereld kijkt, dan kun je het nog nauwelijks voorstellen dat het ooit vrede zal worden. Hier in Nederland gaat het allemaal nogal wel. De samenleving wordt ook steeds meer opstandig. We verdragen steeds minder van elkaar, luisteraars. Voor Sylvia de Wit, eh, eerst een verzoekje. Eh, Sylvia, voor jou speciaal een nummer van Take That.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 speciaal voor mijn goede vriend Willem Stil. De Commodores. You laughed at me You said you never needed me I wonder if you need me now We play the game those feelings we can't put aside. For what we had, sometimes I try to understand, but it's so dat valt me toch mee. Dat, dat, je dan een nummer draait wat stil heet... dat er toch nog geluid uitkomt. Maar dat is natuurlijk mede dankzij het eh, fenomenale stemgeluid... van niemand minder dan Lionel Richie met zijn Commodores. En ik draai hem speciaal voor Willem Bruist. Willem is onderweg van uh, Amsterdam, eh, Noord-Holland... naar Zandvoort, Noord-Holland, luisteraars. Dus eh, eh, mensen in Zandvoort, zet je auto wel even op een veilige plaats. Want het kan zomaar misgaan met Willem. Je kan die man niet vertrouwen wat dat betreft. Die is, eh, wat dat betreft haalt hij zomaar uit hoor, naar rechts of naar links. En dan wordt het stil in de straat. We gaan de nacht in, luisteraars. Nou ja, wie belongt in de night? met Ellen Foley, eh, luisteraars, eh, gaan we de, in, de nacht in. Ik kan het niet anders maken. Het is bijna 12 uur, ik moet afscheid van u nemen. Maar morgenochtend om 9 uur ben ik er weer met Duitsdag de Week voor. Het vrolijkste ontbijt van Kennemerland en omstreken. we houden, cabaret hebben, dus we gaan lachen.